zegt verslaggever Roel Bolsius. Het kabinet is natuurlijk vlak voor de verkiezingen afgetreden om de misstanden met die toeslagen. En samen met de, schade, met de slechte schadeafhandeling in Groningen zijn dat de meest prominente redenen waardoor het vertrouwen tussen de overheid en de burgers is geschaad. En dan helpt het om juist deze mensen uit te nodigen aan de formatietafel, zegt informateur Koolmees. Ze denken dat het nog wel een paar weken gaat duren tot er een eerste coalitieakkoord zal zijn tussen de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie. De man die in Kongsberg in Noorwegen een aanslag pleegde en vijf mensen doodde... deed dat niet met pijl en boog, maar met een steekwapen. De Noorse politie zegt dat hij wel rondliep met de pijl en boog en pijlen afschoot... maar hij zou daar niemand mee hebben geraakt. De verdachte werd kort na zijn daad gearresteerd en heeft inmiddels bekend. De politie is dit weekend binnengevallen bij een illegaal pokertoernooi in Roosendaal. Er zaten twaalf mensen aan tafel te pokeren. Er werden duizenden euro's in beslag genomen. Ook arresteerde de politie een man van 34 uit Berg op Zoom... omdat hij meerdere zakjes harddrugs in zijn auto had liggen. En misschien heb je het afgelopen weekend wel voorbij zien komen. De dansmarathon van SBS6. Op tv dansten stellen 50 uur lang achter elkaar. De winnaar kreeg 100.000 euro. De nummers 2, Toon en Maria, kregen alleen een weekendje Disneyland Parijs. Dat vond Janne zo sneu dat ze een inzamelingsactie is begonnen. Ik kon het niet aan me voorbij laten gaan. Het was echt... Ja, ik moest er wel mee. Toon en Maria wilden het prijzengeld namelijk gebruiken voor de tuin... waar hun verstandelijk beperkte zoon werkt. Inmiddels is er bij de inzamelingsactie al duizenden euro's opgehaald. En Janne en de danser zijn hartstikke blij. Nou, nou, nou, ook!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 Dollywood to Hollywood Nashville Radio Show. Hi, ah, everybody. There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go but won't you make yourself at home and stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you nearly on the rise And we still got the moon and stars above Underneath the velvet sky Love is all that matters Won't you stay with me And don't you ever leave Lay down, Sally And rest you in my arms Don't you think you want someone to talk Sally, no need to leave so soon I've been trying all night long Just to talk to you van Lay Down Sally. Dat was de formatie Asleep at the Wheel. Oorspronkelijk uiteraard van eh, Eric Clapton. En die schreef het en eh, bracht het uit in 1977. En deze versie van Sleep at the Wheel kwam uit in 1995. Hartelijk welkom, leuk dat jullie er nog bij zijn. Dit is het tweede uur van de National Radio Show. Nog steeds zonder Astrid. Heb je het gemist? Ze is zodanig verkouden dat ze de stem kwijt is. Dus je zult het helaas met mij moeten doen. Maar de muziek, die is natuurlijk wel gewoon door haar uitgezocht. En het is wel gewoon haar National Radio Show. De digitale brievenbus. We gaan naar Nieuw-Zeeland en daar vinden wij Joy Adams. Deze dame heeft sinds 1992 al meer dan 20 albums uitgebracht. Dus de hoogste tijd dat we daar eens wat aandacht aan gaan besteden. Dit nummer kregen we binnen op info.nationalradio.nl. Joy Adams. Nummer heet Love Is. Leuk dat jullie er nog bij zijn. How can I find the words to tell you how I feel? I've never felt this way than the oceans, stronger than the universe. Just you and me, baby. We'll walk this road together, and I'll be yours forever. You're everything. lokale brievenbus helemaal uit Nieuw-Zeeland. En dat was Joy Adams met het nummer Love Is. Ik ga jullie eh, meenemen naar 1967. Deze meneer die heet Tom T. Hall. En I washed my face in morning dew. The first strange town I was ever in. The county was hanging a man. Nobody cared. if he lived or died, and I just didn't understand. So I washed my face in the morning dew, bathed my soul in the sun, washed my face in the morning dew, and kept on moving along. The second strange town I crippled man Begging for nickels and dimes on the street And I just didn't understand So I washed my face in the morning dew Bathed my soul in the sun Washed my face in the morning dew And kept on moving third strange town that I was in was settled, peaceful and nice. The rich got richer and the poor got poor, and to me it didn't seem right. So I Someday My Face in Morning Dew. 1967, dat was Tom T. Hall op de Nashville Radio Show. De hoogste tijd voor de Nashville Spiegelplaat. We gaan het hebben over het nummer It Keeps Right On Hurting. Van Warner Jackson tot Dean Martin. Er zijn zoveel artiesten die een versie van dit nummer hebben uitgebracht. Het werd geschreven door Johnny Tillett. En hij is degene die het ook voor het eerst opnam. En die ga je zo meteen als eerste horen. En daarna uit 1969 een versie van niemand minder dan de king himself, Elvis Presley. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I cry myself to sleep each night Wishing I could hold you tight Life seems so empty since you went away The pillow Spiegelplaat. I cry myself to sleep each night Wishing I could hold you tight Life seems so empty since you went away The pillow where you lay my empty dreams instead And it keeps right on a-hurting since you gone It keeps right on a-hurting every minute of the day Every hour But when I see you passing by, my heart breaks down and cries a million tears. The pillow where you lay your head now holds my empty dreams instead, and it keeps right on a hurting since you go. It keeps iets Grass Time. uitspreken hoor. De Brackish Water Jamboree, North of Old Virginia. Wat een lekker stukje bluegrass. We gaan naar country uit Nederland en eh, van een van mijn persoonlijke favoriete bands. We hebben het over de Tumbleweeds en It Might As Well Have Rained uit 1975. zeggen ze dat er geen goede country gemaakt wordt in Nederland. Dat worden de Tumbleweeds en It Might As Well Have Rained uit 1975. Wat een lekkere plaat. Hoogste tijd voor eh, de National Maand Artiesten, want het is een band, oftewel de Eagles. En het nummer heet Best Of My Love en werd in 1975 een dikke nummer 1 hit voor de band. De National Maand Artiesten van deze week, de Eagles. At the seams, We tried to talk talk and wine left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. best of my for life, baby. snel door mijn playlist heen kijken. Ja, inderdaad. Dit is de oudste plaat die we deze week draaien. 1953, dat was Red Zofien en A Quarter of Headaches. De countryzanger die we het meeste kennen van uh, Hij eh, had zijn grootste hits met eh, Giddy Up Co en Teddy Bear. Natuurlijk ook platen die we hier in Nederland kennen door Gerard de Vries. Wij gaan naar Billy Joe Spears. Dit is de Lonely Heart Club. the letter came this morning, happy teardrops filled my eyes. It had a picture of a smiling face and a ticket tucked inside. He didn't have to write one word, I understood it all. The picture said, I love you, and the ticket said, come on. Well, the big old wheels are turning as we roll on down the line. Hey there, big conductor, won't you get me there on time? rides their vines are winding up the trees beside the road. The grass is getting greener, so I must be getting close. There he stands awaiting as the train pulls to the gate. There's so many things to ask him, but they're gonna have to wait. With hat in hand, he stands there, every hair is combed in place. His shiny boots reflecting the big smile on his face. he leads me to his buckboard by the tree. Hand in hand we ride to the house he built for me. He picks me up and gently carries me through the cabin door. Goodbye, Lonely Hearts Club, I don't need Lonely Club, Billy Joe Spears. We gaan naar de Forrester Sisters. En dat waren de zussen Katty, June, Kim en Christy Forrester. Ze traden op sinds de jaren 70, maar in de jaren 80 begon hun fulltime carrière in de muziek. Wat hun diverse hits opleverde, een ACMA Award en drie Grammy-nominaties. Ik zei het al, de Forrester Sisters, dit is Don't You. Don't you ever miss my smiling face. miss me too Just the way that I miss you, don't you? Sisters en Don't You op de National Radio Show. De laatste keer naar de digitale brievenbus. En eh, dat was een e-mailtje uit Nederland van Erik de Vries. Hij heeft eh, diverse tournees gedaan met de eh, Matthew Southern Comfort... en bracht recent zijn vierde soloalbum uit. En dat heette Song and Dance Man. Op dat album daar kan je dit nummer terugvinden. Little White Lies. van het album Song and Dance Man. We hebben nog twee nummers voor je klaarstaan van het Spotlight album. En dat is deze week Meld in 2002 van Rascal Flats. Achter elkaar Love You Out Loud en daarna Shine On. Heeft vast niks met schoenenpoetsen te maken. I have always been a little shy I've always been the quiet type till now And I, I, I, I never let my feelings show I never let anybody know just how much I was so deep in love But now that you're in my voor deze week Rascal Flats, het album Melt. En dat kwam uit 2002. Twee hele grote country diva's. De ene heet Reba McIntyre, de andere heet Dolly Parton. Ja, ze hebben een duet gemaakt. Dit is Does He Love You? I've known about you for a while now. When he leaves me, he wears a smile. in your arms is where he wants to be. But you're the one he rushes but sometimes someone else? Is he deceiving me? Or am als je twee country grootheden bij elkaar zet. Riva McIntyre en Dolly Parton en Does He Love You. Hoogste tijd om afscheid van je te nemen. Het zit er alweer op. Ik vond het gezellig. Eh, volgende week hopelijk Astrid de stem weer terug. En hebben we weer gewoon een hele doodordinaire, normale, gezellige show samen met Astrid. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Wij gaan eruit met Brother Philps. Dit is Anyway the Wind Blows. Dag. Some like this, some like that. some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't groove, well, your motor won't make it, your motor won't move. If time don't tell you, don't ask me. I'm a riding on a hurricane down to the sea. If you can't hear the music, turn it up loud. It's moving in the air, it's moving in the crowd. got the jive, she got the move. I turn around, I do it again. A four-legged woman, where you been? A fat jack owns a honky tonk downtown. You can catch a woman if you hang around. I tear down the door, tear down the wall. A fat jacker, he don't care at all. I say easy come, easy go. Any way the wind blows. me that beat, give me that beat that'll move my feet. Guitar player been all around the world, but he can't play a lick for looking at the girl. five, six, seven. You better change your ways or you won't get to heaven. Eight, nine, ten, gonna stop at eleven. Eleven just lays there around with seven. Some like this, some like that. Some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't groove, what you gonna 也一样。